Zes uur. moet met het NWS Journaal. Veel autoverhuurbedrijven in Brabant zijn nauw betrokken bij zware criminaliteit. Dat concludeert de politie Zeeland-West-Brabant na maandenlang onderzoek. Bedrijven verhuren auto's met verborgen ruimten aan criminelen... die daar drugs, wapens en geld mee vervoeren. Eigenaren en medewerkers van verhuurbedrijven zijn volgens de politie vaak verbonden aan criminele organisaties... In totaal zijn de afgelopen maanden in West-Brabant en Zeeland 109 personen in een huurauto gecontroleerd. 90% van hen had een crimineel verleden. Negen grote Nederlandse ziekenhuizen willen alle prostaatkankeroperaties met robotchirurgie in twee gespecialiseerde centra gaan doen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam en in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. In Nederland worden elk jaar 2500 van dit soort operaties gedaan. Dat gebeurt nu nog in 35 ziekenhuizen. Een concentratie in twee centra moet de zorg voor patiënten verbeteren. De twaalfde etappe van de Tour de France is geëindigd in een chaos. In de menigte op de flanken van de Mont Ventoux botsten gele truidrager Chris Froome, de Australiër Port en Bauke Mollema op een stilstaande cameramotor. Froome ging lopend op weg naar de finish, want het duurde lang voor hij een goede reservefiets kreeg. De etappe werd gewonnen door de Belg Thomas de Gent. In het algemeen klassement staat Bauke Mollema nu tweede... op 9 seconden achter de nieuwe gele truidrager Adam Yates. Froome staat zesde op 53 seconden. Een kampenaar die koning Willem-Alexander op Facebook een moordenaar, verkrachter en dief noemde... heeft 30 dagen cel gekregen voor het beledigen van de koning. 16 dagen van de straf zijn voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de man van 44 de waardigheid van de koning heeft aangetast... Zulk gedrag is volgens de rechter niet acceptabel in onze samenleving. Het weer, zonnig en vanavond geleidelijk minder buien. Morgen een enkele bui en ook zon, het wordt dan nog in 19 graden. De komende dagen wordt het langzaam warmer. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staan de meeste files bij Amsterdam en Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld... tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen 11 kilometer. Op de A27 is het daardoor ook extra druk van Almere naar Gorkum... tussen Utrecht-Noord en Everdingen 14 kilometer. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Raasdorp. De linkerrijstrook is dicht, de file daarachter 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk 14 kilometer file... Er staat een kapotte vrachtwagen op de A10, de ring van Amsterdam, richting knooppunt de Nieuwe Meer, dus richting Den Haag. Het levert een file op van 4 kilometer bij Amsterdam buiten Veldert. De rechte rijstrook is ook dicht. Ook op de A10, de ring bij Tuindorp, een file van 10 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Knopend Gouwen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.